omdat het vuur in de richting van Haifa oprukt. Volgens de brandweer is het de ergste bosbrand uit de geschiedenis van de staat Israël. Het vuur heeft al aan 42 mensen het leven gekost. Verschillende landen hebben hulp toegezegd, zo stuurt Turkije twee blusvliegtuigen. Dat is opvallend omdat de relatie tussen Israël en Turkije in mei een dieptepunt bereikte... nadat het Israëlische leger een schip met hulpgoederen voor de Palestijnen had geënterd. Daarbij kwamen negen Turken om het leven. Het jaar 2010 komt waarschijnlijk in de top 3 van warmste jaren sinds het begin van de metingen in 1850. Dat heeft de meteorologische dienst van de VN bekendgemaakt op de klimaattop in Cancun. In Nederland en andere West-Europese landen is 2010 relatief koel geweest. Mogelijk wordt het zelfs het koudste jaar sinds 1996. ook in Zuid-Amerika, Siberië en Oost-China hadden lage temperaturen. Maar in Afrika, Zuid-Azië, Canada en op Antarctica was het uitzonderlijk warm. Verder staat vast dat het afgelopen decennium het warmste wordt dat ooit is gemeten. Na 13 jaar afwezigheid doet Italië volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. En als een van de vijf grootste betalers komt het land automatisch in de finale. De organisatie noemt de terugkeer van Italië een doorbraak waar jarenlang voor gevochten is. Italië zei de laatste jaren steeds dat er te weinig belangstelling bestond voor het Eurovisie Songfestival. Mogelijk speelt bij de terugkeer een rol dat het festival door de herinvoering van vakjuries weer meer status heeft. Het festival is op 10, 12 en 14 mei in Düsseldorf. Nederland wordt vertegenwoordigd door de Volendamse band 3J's. Begin maart wordt het nummer bekend.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 De brand in het bosgebied bij de Israëlische havenstad Haifa is nog steeds niet onder controle.